Het Jemenitische leger heeft de stad omsingeld. Volgens de lokale autoriteiten zijn ook twee andere legerposten aangevallen en is een onbekend aantal militairen gevangen genomen. In Syrië probeert het Rode Kruis voor de derde dag op rij de zwaarst getroffen wijken in de stad Homs binnen te komen. Maar de Syrische autoriteiten lijken voet bij stuk te houden. Het is er volgens hen te gevaarlijk vanwege de vele mijnen. Vooral in de wijk Baba Ammer is volgens het Rode Kruis hulp nodig. De wijk wordt al weken aangevallen door het regeringsleger en er zijn berichten dat er veel lijken op straat liggen. De lichamen van de journalisten die vorige week in Syrië omkwamen zijn aangekomen in Frankrijk. Volgens de Franse ambassadeur in Syrië zijn de stoffelijke resten gisteravond laat van Damascus naar Parijs gevlogen. In heel Rusland zijn de stembureaus open voor de presidentsverkiezingen. De Russen kiezen een opvolger voor Dmitri Medvedev, die niet herkiesbaar is. Premier Poetin is vrijwel zeker van de overwinning. Hij was tussen 2000 en 2008 ook al president, maar moest toen plaatsmaken omdat de grondwet een derde achtereenvolgende termijn als president verbiedt. Nu kan hij wel weer meedoen. De stembureaus zijn in elke tijdzone in Rusland open van 8 uur s ochtends tot 8 uur s avonds. En de uitslag van de presidentsverkiezingen wordt in de loop van de nacht verwacht. Als Poetin meer dan 50% van de stemmen krijgt is hij direct gekozen. Haalt u dit percentage niet dan komt er een tweede ronde. Het weer in het oosten eerst nog kans op wat zon, maar geleidelijk wordt het overal bewolkt. En vanmiddag gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Het wordt een graad of 11. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files. Er wordt op snelheid gecontroleerd op de A12 tussen Utrecht en Arnhem. En op de A28 tussen Amersfoort en Zwolle. Tot zover de verkeerszien.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 En natuurlijk een goedemorgen voor onze internetluisteraars in Bergen op Zoom, Boertangen, Dokkum, Hamburg en waar ook nog maar meer ter wereld. De weersvoorspellers zeggen dat we het toch weer een beetje kouder gaan krijgen. Maar de meteorologische lente is op 1 maart begonnen. En om de moed erin te houden, staat dit programma dan ook een beetje in het teken van de lente. Maar eerst gaan we vliegen. Naar de maan. Met achter, <clears throat> sorry, met achter het beroemde B3-orgel zit hier de Amerikaanse jazzorganist Joey de Francesco, die als vijfjarige dat instrument al bespeelde. Als 70-jarige zat hij al in de band van Miles Davis. En tegenwoordig geeft hij zo'n 200 concerten per jaar. Fly Me to the Moon. Thank you. It Might As Well Be Spring van Rogers en Hammerstein en gespeeld door de fluitist Herbie Mann. En daarmee opende vandaag het lenteseizoen. We blijven nog maar even in deze stemming met de Japanse jazzzangeres Nabuko Kiryu die in 1990 haar eh, loopbaan in eh, Japan begon maar later in New York haar muzikale opleiding afronde. Samen met trompetist Kevin Lewis is hij hier met You Must Believe in Spring. Randomly feelings chill The meadows of your mind Just think if winter comes Can spring be far behind Beneath deepest snow, the secret of a rose is merely that it knows you must believe in spring just as the tree is sure its leaves will reappear it knows its emptiness. It's just the time of year. The frozen mountain trees, of April's melting streams, how crystal clear it seems. You must believe in Free, You must believe in love and trust it's on its way. Just as the sleeping rose waits a kiss of May. So in the world of snow, of things come and go. Where what you think you know, you can't be certain of. You must. Want To Be Happy. Een compositie van tenorsaxofonist Sonny Rollins werd hier gespeeld door de oude stijltrompetist Ruby Braff en pianist Roger Calloway. De lente. Spring. Onderwerp van vele, vele songs. Zo ook in een lied van musicalcomponist Frank Lusher. Voorkomend in de film Christmas Holiday uit 1944. Spring Will Be A Little Late This Year. Gezongen door good old Anita O'Day. Begeleid door een combo van vibrafonist Carl Tjader. late arriving in my lonely world over here. For you have left me. Where is our April of old? Yes, you have left me and winter continues cold as if to stay spring will be a little slow to start a little slow reviving that music it made in my heart heals all things. I needn't cling to this fear. It's merely that spring will be a little late. This kreeg het verzoek wat te draaien van de Engels geboren, maar Amerikaans geworden blinde pianist George Shearing. Hij overleed in februari vorig jaar na een ongelooflijk lange loopbaan in het jazz. Geboren in 1919 in Londen als jongste in een gezin met negen kinderen, leerde hij ondanks zijn aangeboren handicap als kleuter al piano spelen. Hij begon zijn loopbaan als pianist en accordeonist in een plaatselijke kroeg, kreeg al snel bekendheid maar schoten door naar de top toen hij in 1947 naar Amerika emigreerde. Hoorde Shearing zojuist in My Favorite Things uit de musical The Sound of Music, in klassieke stijl gespeeld. Maar snuffelend in mijn verzameling vond ik een accordeonopname van hem uit 1939. Samen met zijn ontdekker en promotor, de pianist Leonard Feather is George Shearing te horen in Squeezing the Blues. the same. The young become the old. Mysteries unfold. Cause that's the way of time. the rain comes from the clouds The sunlight of the sky And how much too soon Except the rain comes from the clouds The sunlight of the sky winter turns Winter turns to spring. Everything must change. Een prachtige ballad gezongen door de Amerikaanse jazzzangeres Karen Ellison. Laten we er nog maar meteen een romantische ballad aan vastknopen. Gezongen door de Amerikaanse jazzzangeres Carol Sloan. Morgen wordt zij 75, maar ze treedt nog regelmatig op. Carol Sloan met I'm Getting Sentimental Over You. I was just another who laughed at romance. I said it was not for me. Then you made your entrance, and right at a glance, I knew this was meant to be. Never thought I'd fall things you say and do instrument de trombone. Ja, zelfs twee. Ditmaal uh, gespeeld <clears throat> door het toen succesvolle duo J.J. Johnson en Kay Winding. Dat was in 1954. What is this thing called love? Drie jaar later speelden de broertjes Cannonball en Ned Adderley een herinneringsnummer voor de een jaar eerder verongelukte trompetbelofte Clifford Brown. A tribute to Brownie. Het eerste uur van deze CFM Jazz is bijna op. Tot aan nieuws en reclame zijn hier de tenorsaxofonisten Scott Hamilton en Flip Phillips met A Smooth One.